Jan van der Putten met het NOS-journaal. Om deze tijd wordt er in Barcelona en op andere plaatsen in Spanje een minuut stilte gehouden. Dan worden de slachtoffers herdacht van de aanslagen van gisteren. Na zeker één verdachte wordt nog gezocht. Het is de chauffeur van het busje dat gistermiddag inreed op het publiek op de Ramblas. De drie Nederlanders die bij de aanslag gewond raakten komen uit Ommen, meldt RTV Oost. Ze zijn niet in levensgevaar. De Nederlandse ambassadeur in Spanje zal hen bezoeken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje niet aangepast. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlandse reizigers om het advies van lokale Spaanse autoriteiten goed in de gaten te houden. In Beeldhoven is vanochtend vroeg een auto na een politieachtervolging een huis binnengereden. Twee van de vier inzittenden raakten gewond. De bestuurder is aangehouden. Hij had alcohol en drugs gebruikt. De vader van baby Jaden is in hoger beroep opnieuw vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Den Haag is niet bewezen dat het kind van vijf weken oud overleed doordat zijn vader hem door elkaar schudde. Tegen de vader was drie jaar cel geëist. Artsen zeggen dat baby Jaden overleed als gevolg van hersenletsel en inwendige bloedingen. Het dodental door de modderstromen in Sierra Leone is opgelopen tot ruim 400. Volgens de Verenigde Naties worden nog 600 mensen vermist. Maandag ging een helling in de hoofdstad Freetown schuiven door hevige regenval. De overheid van Sierra Leone waarschuwt voor nieuwe aardverschuivingen omdat het nog steeds regent. Lisbeth List stopt met optreden. Dat doet ze om gezondheidsredenen, zegt ze in de Volkskrant en de Telegraaf. De 75-jarige Lisbeth List lijdt aan dementie. In oktober komen er een musical over haar leven en een biografie, maar ze zal niet meer op het toneel staan en geen interviews meer geven. Het weer van het zuiden uit trekken buien over het land. De meeste regen valt in het zuiden en oosten. Vanmiddag en vanavond van het westen uit zon en het wordt een graad of 20. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Afrit Bunschoten 7 kilometer. En richting Amsterdam ook 7 kilometer voor knooppunt Hoevelaken met een half uur vertraging. Het is de naslip van een ongeluk, want inmiddels zijn de rijstoken weer vrij. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarn en Velendal West 8 kilometer met ruim een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstoken dicht. Het verkeer bij Utrecht kan dan ook beter omrijden via Amersfoort, Barneveld, Ede. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat 9 kilometer file tussen Gorkum en Papendrecht. En verderop in de richting Europort bij Spijkenisse 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen.